11 uur. Lot Lewin met het NOS-journaal. De Amerikaanse acteur Bill Cosby is door een jury in Pennsylvania schuldig bevonden aan het drogeren en misbruiken van een vrouw in 2004. Cosby heeft altijd gezegd dat het contact met instemming van de vrouw plaatsvond. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. Op een persconferentie in Den Haag hebben Rusland en Syrië naar eigen zeggen ooggetuigen uit de stad Douma aan het woord gelaten. Volgens de Russen waren ze te zien in een filmpje waaruit moest blijken dat er een gifgasaanval in Douma was. Een vader die met zijn zoon in het filmpje te zien zou zijn, zei dat niemand is vergiftigd en dat iedereen gezond is. De Russen zeggen dat het filmpje over de gifgasaanval in scène is gezet. De OPCW doet onderzoek in Douma. In Spanje hebben tientallen betogers het paleis van justitie in Pamplona bestormd... uit woede over een uitspraak in een misbruikzaak. Vijf mannen die tijdens het jaarlijkse stierenrennen in 2016... een vrouw van 18 langdurig tot seks dwongen... zijn vrijgesproken van verkrachting. De rechter oordeelt dat er alleen sprake was van seksueel misbruik. Daardoor ontloopt het vijftal een celstraf van 22 jaar. Ze moeten nu negen jaar de cel in. Bij de politie zijn vorig jaar een stuk minder discriminatieincidenten geregistreerd. Het waren er bijna 3500, een afname van 20 ten opzichte van het jaar daarvoor. Het aantal discriminatiezaken op de weg nam met meer dan de helft af. De politie heeft er geen verklaring voor. De asielzoekers van de groep We Are Here mogen tot 1 juni in de gekraakte panden in Amsterdam-Oost blijven. Dat heeft de rechtbank bepaald. Woningcorporatie Jijmeren wilde de woningen nog een paar maanden verhuren en na de zomer slopen. Volgens de corporatie in Amsterdam werden medewerkers bedreigd door leden van We Are Here en werd de sfeer in de buurt grimmig. Het weer dan nog, het blijft vannacht droog en het wordt fris met minima van 5 of 6 graden.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 En nu gaan we naar ehm, het nieuwe album van White Sun. Eh, destijds hun vorige album White Sun nummer 2, bekroond met allerlei awards en eh, weet ik veel... Ja, ze hebben ongelooflijk veel prijzen in die New Age muziekwereld. Ik kan het gewoon niet bijhouden. In ieder geval, dit album heet gewoon Gong. En daar, eh, ja, daar, blijft het dan ook een beetje bij. Dan een, uit de familie van Kaur. Kaur, K-A-U-R. Ehm, en deze heet Manika, Manika Kaur.